Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem sluit niet uit dat de onderhandelingen met de Grieken worden hervat. Hij zei dat de deur voor de Grieken nog altijd open staat. Dijsselbloem sprak na informeel beraad van de Eurolanden zonder Griekenland. Vanmiddag mislukten de gesprekken na vijf maanden onderhandelen over een hervormingspakket voor de Grieken. Dijsselbloem zei verder dat de Eurolanden vastbesloten zijn om de stabiliteit van de euro te waarborgen. Morgen is er spoedoverleg bij de Europese Centrale Bank... die de Griekse banken met noodsteun overeind houdt. De man die dinsdag tijdens een begeleid verlof was gevlucht... zit weer achter de tralies. De 20-jarige Anwar A. zat vast in een jeugdinrichting... voor het doden van een 34-jarige Hagenaar in 2012. Hij werd veroordeeld tot 20 maanden jeugddetentie... en plaatsing in een jeugdinrichting. Het proefverlof is onderdeel van zijn behandeling. In Kuwait-stad hebben duizenden mensen de begrafenis bijgewoond van de slachtoffers van de aanslag van gisteren op een Sjiïtische moskee. Bij de aanslag na het vrijdagmiddaggebed kwamen 27 mensen om het leven. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. In Taiwan zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt door een brand tijdens een festival in een amusementspark. Ruim 80 bezoekers liepen ernstige brandwonden op toen vanaf het podium gekleurd poeder de lucht in werd gespoten. Waarschijnlijk raakte het poeder de hete lampen, vat het vlam en ontstond een stofexplosie. Het pretpark is voorlopig gesloten. 18 van de 39 doden in Tunesië zijn geïdentificeerd na de terreuraanslag van gisteren. Het zijn 15 Britten, een Ier, een Belg en een Duits slachtoffer. Van de 39 gewonden die gisteren vielen bij de terreuraanslag hebben er zeker 21 het ziekenhuis verlaten. Twee gewonden verkeren in kritieke toestand. Dan het weer helder en droog. Morgen eerst zon, later vanuit het westen bewolkt en kans op een bui.